Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Ontkent dat in sociale werkplaatsen op grote schaal mensen worden ontslagen. Het kabinet gaat allerlei regelingen samenvoegen en dat gaat gepaard met forse bezuinigingen. Op onder meer de Wajong en de sociale werkplaatsen. De oppositie heeft daar grote bezwaren tegen, maar een kamermeerderheid steunt de krom. De gemeenten moeten er nog mee instemmen. Volgens de krom wil het kabinet dat zoveel mogelijk mensen een gewone baan krijgen. Bijna de helft van de shawarma-zaken voldoet niet aan de hygiëne-eisen, blijkt uit cijfers van de VWA. In de afgelopen 10 jaar werden bij gemiddeld 42% van de gecontroleerde shawarma-tenten overtredingen geconstateerd. De VWA heeft na shawarma-zaken ook restaurants en snackbars onderzocht. De laatste drie jaar moesten 45 horecazaken dicht omdat ze te vies waren. In die zaken liepen bijvoorbeeld ratten en muizen door de keuken of zaten er spinnen in het eten. In de rechtszaak tegen Geert Wilders heeft het Openbaar Ministerie op twee van de drie onderdelen vrijspraak geëist. Voor zowel belediging als aanzetten tot haat is er geen bewijs, zeggen de aanklagers. Ze komen daarmee tot dezelfde conclusie als in oktober, toen Wilders ook terecht stond, maar de rechters na een wrakingsverzoek werden vervangen. De strafeis voor de beschuldiging van discriminatie volgt later vanmiddag. Bij de Rotterdamse politie zijn 30 tips binnengekomen over een Britse seriemoordenaar. Enkele bellers hebben gezegd dat ze John Sweeney tussen 1980 en 2001 hebben gezien. In onder meer Amsterdam, Leiden en Nijmegen. De tips kwamen binnen dat gisteren in opsporing verzocht foto's van hem waren getoond. De Engelsman zit levenslang in een Britse cel voor de moord op twee ex-vriendinnen. De Rotterdamse politie brengt in kaart waar hij allemaal is geweest, omdat er aanwijzingen zijn dat hij meer mensen heeft vermoord. Het weer, veel zon, plaatselijk stapelwolken en maximaal 22 graden. Morgen bewolkt en geregeld buien. Dan meer wind en een paar graden frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de wat langere files in de Randstad en de bijzonderheden. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Hoogmade 4 kilometer. En op de A10 West naar Zaanstad staat voor de Koentunnel 4. A10 Oost richting de A10 Noord tussen Duivendrecht en de Zeeburgertunnel 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er afgesloten. En ook een ongeluk op de A12 naar Den Haag tussen Zoetermeer en Noodorp staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort. Daar staat tussen het knooppunt Benelux en het knooppunt Vaanplein 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 De brandweer in Moerdijk heeft de brand bij Chemiepak in januari niet goed aangepakt.